CERN. Ja, Cliff Richard en The Shadows. Do You Wanna Dance? Nou, heb je er zin in? Zo op de vroege, nou ja, vroege zondagmorgen. Even over elf, een minuut of drie. Bijna vier minuten over elf. Ja, zou zomaar kunnen dat je er zin in hebt. En dan zit je natuurlijk hier goed bij GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Want we hebben natuurlijk prachtige muziek voor je en een interessant onderwerp. Want onze ja, razende verslaggever Jeroen Vergent ging ook eh, deze week, <laughs> ja, ondanks de regen, eh, de ja, straat in. Met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles. Wat, dat hoor je straks over een, eh, nou zeg eens wat, een half uurtje. The day I felt so young. now you may If you turn round, look what you've done. You will see my eyes, you will see my tears. My friends all say, Don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be. but still I love you. Hear my song. You disappeared without goodbye, knowing so well you made me cry. But troubles you could never face so you just left an empty place. My friends all say, Don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love. 哎。 past. Eh, een geweldige nummer vond ik altijd. Days of Grace, My Life's in Video. Um, je hoort dat, dat is een ouderwetse single. Want eh, <laughs> ja, hij is niet digitaal verkrijgbaar helaas. Ja, en ik weet nog heel goed dat ik hem eh, als eh, radiopresentator in die jaren heel vaak draaide op de radio. 1982, eh, daarover hebben we het. Nou, dan weet je ook wel dat ik van zekere leeftijd ben. heb je dat weer natuurlijk. Wel geweldig nummer, vind je ook niet? daarom ook in de show vandaag. En Joey Dyson met een geweldig nummer 1 hit. 100 Years uit 1975. Gewoon om jou horen te vinden vandaag op deze zondag. Op deze herfstige zondag. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. 020 en 070 samen in uh, Tweede Kamer. Natuurlijk vanwege de Tweede Kamerverkiezingen komende woensdag. Hè? Sophie, Straat en eh, ja wel de Goldband. Tja, de Stoekendoors. Natuurlijk. En verder Freddie Mercury hier in de show Beethoven en Living on My Own. Straks over een eh, kwartiertje de reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over, met jou trouwens op straat, over welke cultuur vind jij het wel leuk? Wat past bij jou? En eh, wat is cultuur voor jou? Ja, je hoort het allemaal straks in een hele leuke reportage met eh, verrassende, ja, verrassende uitkomsten. Luister vooral mee over een minuut of 12, 13. Stay tuned.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 Are you ready, Boots? Start walking. Al 25 jaar alleen maar lopen sloven voor je huisgezin. Toen vader niks verdiende, als vrachtwagenchauffeur heel Europa door. De tijd van eenmaal weeks gehakt. Eens per week een telefoontje, alles is oké. kan niet thuiskomen, want ik heb er een vrachtje bij gekregen voor Boekarest. Ach, Leen, ik had nog wel zo gehoopt dat je thuis was. Pimmetje moet morgen aan zijn mandelen geholpen worden. Ja, het spijt me echt. Ik bel wel weer even over een dag of wat bel ik wel weer op, hè. Ik hang nou op, want het kost geld. Het beste... Dus, Leen, wanneer kom je dan thuis? Leen. Leen. Ze hebben je niet jij ze nodig hebt. Ach, je staat altijd klaar, nooit een bezwaar, ligt zo in je aard. Deze hebben je niet meer nodig, nu jij ze nodig hebt. Maar als jij eens wat wil, blijft het zo stil, blijft het angstig stil. Je zoon is nu de deur uit en één keer in de week, in het weekend. Komt hij langs met de kinderen op doorreis naar het strand. Je ruimt de rommel maar weer op. Eens per week een telefoontje, alles is oké. we wilden vanavond gezellig bij jullie komen jassen. Je vader is de laatste tijd zo duf en ik wil er ook wel weer eens uit. we krijgen vanavond jongens van mijn werk op visite. Ja, dat is niks voor jullie. En wat is dat nou rot, zeg? jongens, zit er nou maar niet over, hè? Dan komen we gewoon een andere keer. Zeg, ik moet ophangen, want ik moet voor ze nog wat bier in huis halen, hè? Nou, oh, zeg, Pim, als je nou de kinderen hier brengt, dan kan je morgen lekker uitslapen. Pim? Pim? Pim? Ze staat altijd klaar, nooit een bezwaar, het ligt zo in je hart. Nee, ze hebben je niet meer nodig, nu jij ze nodig hebt. Maar als jij eens wat wil, blijft het zo stil, blijft het angstig stil. Smiddags tegen tweeën is je huishouden aan kant. Gelapt en gestoft en gedwijld en gezogen. Je pakt maar een libelle die je toch al hebt gelezen bij de dokter. Want je sukkelt met de overgang. En je pleegt een telefoontje. Je voelt je niet oké. Ach, je staat altijd klaar, nooit een bezwaar. Het ligt zo in je haar. Nee, ze hebben je niet meer nodig, nu jij ze nodig hebt. Maar als jij eens wat wil, blijft het zo stil blijft het angstig stil. Wat een meeslepend lied van Sietse Dolstra. Ze hebben je niet meer nodig. Nou ja, je hoort het aan de draaischijf van de telefoon. Het is al van een tijdje geleden, maar het zou zomaar vandaag opnieuw kunnen zijn gemaakt. Prachtig lied, meeslepend. Het doet mij wel wat, het raakt me. Maar misschien jou ook wel. Verder Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. contemplates. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smile, Something he can't see. My baby. about something he can't see. is something he can't see. I wonder what's wrong. twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in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 maar dat ik in de auto regelmatig eh, aanzet. En ik kan het eigenlijk helemaal meezingen op een of andere manier. Ik ga het niet doen hier hoor, op de radio. Zeker niet met deze eh, geraspte stem door de verkoudheid en de griep. Eh, maar het is wel lekker. Eerlijk is eerlijk. Tanita Tickerum. Twist in my sobriety. En eh, Nina Simone natuurlijk met My Baby Just Cares For Me. Tijd voor de ja, reportage van Jeroen van Gent. Er zijn heel wat culturen. Mooie culturen. Ja, culturen waarvan je denkt, huh? En eh, over welke culturen kun je het hebben? Natuurlijk ook over de kunsten. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg aan nu ehm, ja, welke culturen ja, fascineren u? En hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag meneer. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Nou. geen politiek, geen ellende. dat maakt me niet Geen oorlog. Politiek is goed. Oké. <laughs> maar... Nou, ik weet nog ze net niet. <laughs> Nou. maar goed. Nee, maar daarom vraag ik er niet naar. Welke cultuur fascineert u? Is de vraag. Welke India. cultuur? India. Leuk, eh, leuk land. Heel bijzonder. Bent u er geweest? Ja, ik ben er geweest. Ah, en het ik was heel leuk. in de boot. Ja, dat was heel leuk en heel bijzonder. Ja. Totale andere wereld. Maar ja, weer een keertje wel om naartoe te gaan, maar het is wel een verre reis op de ogenblik. Ja, dat is een verre En, had hij nou van tevoren bedacht hoe het zou? Eh, had van tevoren hmm. misschien een idee? Klein beetje wel, maar eh, nee, het is echt bijzonder. Je eh, ogen die vallen uit je kassen. Of ja? Van de, ja, vind ik van wel. Ja. In wat voor opzicht? Kunt u een voorbeeldje geven? Eten, de mensen zelf met z'n tien op een brommetje zitten. Ja. En het eh, hele gezin op een brommetje. Eh, de mensen gaan zo door elkaar heen en al die dingen ermee. Het is ongelooflijk dat daar zoveel mensen op zo'n kleine plek wonen. Ja. Dus ja, het was echt bijzonder, ja. Welke cultuur fascineert u? Japanse cultuur. Oh, je bent onmiddellijk. ja, dat wil ik heel graag heen. Dus. Ah. Ja, en ik heb pas uh, Floortje aan het einde van de wereld gezien, naar het einde van de wereld. En ze was nou de laatste keer in Japan en het eh, prachtig. Daar heeft u het van, van opgepikt? Nee, ik was al eerder, eh, gecharmeerd van de Japanse cultuur. In een vorige leven ooit Japaner geweest? Wie weet. <laughs> nee, maar noem, geen geisha dan. <laughs> Maar noem dus voorbeelden. Waarom Japan? ja, gewoon omdat daar alles nog gestructureerd gaat. Gewoon gedisciplineerd en ja, hele andere cultuur, echt een hele andere cultuur. Het is een stevige orde, hè, nog? Ja, een van de ja, ja, ja, precies. Ja. Oh, en zit het erin? Gaat u het proberen? Ja, ik ga het zeker proberen. Ja, ja. Volgend jaar nog niet, maar het jaar erop eh, heb ik wel op de planning staan, inderdaad. Welke cultuur? Jeetje, de fietscultuur. Ah, nou, dat, is, dat is een ding. Ja, toch? Bent u wielrenner? Ja, ik wielren en ik mountainbike en eh, ik zit graag op de fiets. Rij je graag eh, een berg op ook. Lekker. En ook graag in het bos. Maar waar vindt u een berg in Nederland? Eh, nergens. Dus, <laughs> <laughs> dus dan eh, moeten we afzakken naar Italië of, eh, of Frankrijk. Oh. En daar hebben ze vrij flinke bergen, zeg maar. Fietsvakantie? niet eens, nee. Vaak met een stel vrienden. Dan gaan we één keer in het jaar zoeken we een berg op die we graag op willen fietsen. En dan gaan we daar een dag of vier, vijf oh, heen. Echt klimmen? Echt klimmen. Echt klimmen. Dus de Van Brienenbrug heeft er niks aan? Dat eh, nou, dat is een beetje om te oefenen, zeg maar. Ja, een oh, oefenen. U, doet het wel. Ja, <laughs> ja, wel. dat, zeker. Dat zeker. Ja, dat geweldig. Ja. En is het ook zeg maar echt al die cultuur eromheen? Dus alles wat het mee te maken heeft dan? ja, fietsen? Eh, eh, fietsen? kijken en af en toe eens bij een wedstrijdje kijken. veel op tv kijken natuurlijk. Tour de France, de Giro en de Vuelta. En dameswielrennen tegenwoordig natuurlijk. Dat is ook interessant aan het worden. Dus ja, ik volg het allemaal wel. Veldrijden. Ja, in de modder. Ja, ja in de modder. Ja, ja, ja, ja, nou, hoe is dat iets voor u? Nee. Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee ik zie het meteen. Ik zie het meteen. Welke cultuur fascineert u? <laughs> Wat zeg jij? Dat is een hele brede vraag als je goed Ja, theater. ja, ja, hindoeïstisch, maar ik weet niet. cultuur. Ja. Van alles zijn. Kan, ja, ja. Mhm. hindoeïstisch. En, en, en, wat is dat precies waar u eraan trekt? De godsdienst of de cultuur, zeg echt maar dan? Nee, de godsdienst. De godsdienst. Mhm. Echt als voorbeeld? Ja hoor. Ja? Ja. Leeft u ernaar? Hmm. Of niet? Nee. Dat niet? Nee. Oké een land, een volk? Ja. Kan dat zijn, maar... Ik neig naar Scandinavië. Ah. Maar meer omdat ik laatst een MyHeritage DNA onderzoek heb laten doen. En 46% bleek ik van oorsprong uit Scandinavië te komen. Dus oh, dat, is interessant. Volgens mij heeft dat iets met eh, rond 800 te maken dat de vikingen ooit in Nederland zijn <laughs> gearriveerd. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. U bent een heel een beetje viking. Ja, wie weet. Wie weet. Dat is nou wel tot mijn grote verrassing dan. Ja. ja. Nee, maar dat kan toch? Het, het, is, ja, nou ja, goed, niet, niet dat, dat dat nog doorwerkt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because. your face. You got G like MC, you like on a Easy het waren stoere meiden, laten we eerlijk zijn. Of zijn ze nog eigenlijk, laten we eerlijk zijn. De Spice Girls en Wannabe. Hier bij GoFam. En natuurlijk eh, Now and Then en Mona Lisa. Speciaal voor Jeroen Gent. Want die vond dit nummer wel passen bij zijn eh, ja, reportage natuurlijk. Bij Leven en Welzijn is er volgende week ook weer een reportage van Jeroen van Gent. En eh, wij kijken er alvast naar uit. En ik hoop jij ook. Want eh, ja, dat is altijd wel leuk om te horen wat mensen over gewone onderwerpen te vertellen hebben. Hier in eh, de show, hier bij GoFam.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 do you mean? up your mind. What do you mean? takes the day that lights the way. I'd love to care, but she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know stay. Er werd van verteld eh, van dit lied dat het eh, veel lawaai was. En dat was het natuurlijk ook in de jaren 60. Barry Ryan. Maar eh, ja, het is wel oorstrelend lawaai, zou je kunnen zeggen. Eloise is natuurlijk een van de allergrootste hits uit 1968. Justin Bieber hoorde je ervoor met What Do You Mean? Nou, dat het alweer aardig tegen het einde loopt van de show. Wat gaat de tijd snel. En eh, ja, wij zitten hier eh, lekker te kletsen. Maar we kijken ook op de website. Hè. Onze website, daar staat al het nieuws op uit de regio. Dus eh, kijk nergens verder, want wij hebben het gewoon. www.go-rtv.nl Daar vind je dus al het nieuws. Bijvoorbeeld ook dat je woensdag natuurlijk kunt gaan stemmen. En dat het parkeren gratis is. Hmm, ja, daar heb je in de dorpen natuurlijk niks aan. Maar in eh, de gemeente waar, uh, ja, zeg maar, betaald parkeren... Eh, ja, echt een verplichting is, is het natuurlijk wel even een mazzeltje. Maar moet je dan ook binnen een kwartiertje weg zijn of mag je ook stiekem even gaan shoppen? Hmm, goeie vraag. Lees het artikel op onze website www.go-rtv.nl Good morning, morning. What say. Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember remember where I went or oh, how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with ADZ. Ach. Tja. Een man die eh, zijn sporen verdiende in de luchtvaart. Ja, daar durf je tegenwoordig niet meer helemaal goed vooruit te komen. Maar goed, toen wel was het heel stoer. Alexander Curly. En eh, zijn eh, geweldige hit I'll Never Drink Again. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Hey, dankjewel weer voor je gezelschap. Volgende week ben ik weer bij Leven en Welzijn. Ik hoop dan weer beter bij Stem. Maar dat moeten we maar afwachten. En dan hoop ik dat je me ook weer gezelschap houdt. Dus, want dan heb ik weer lekkere muziek voor je in de aanbiedingen. En een paar interessante onderwerpen. Ik wens je nog een hele aardige dag vandaag. Ondanks dat het een beetje herfstig weer is. En eh, ja, wat mij betreft tot volgende week. Dag. Música